Visser met het NOS-journaal. De verwarring over de situatie in Tripoli is groot. Sommige delen van de Libische hoofdstad zijn in landen van de opstandelingen, maar andere delen worden gecontroleerd door aanhangers van Gaddafi. Journalisten in de stad melden schietincidenten en laagovervliegende NAVO-toestellen. Op diverse plaatsen, waaronder het Groene Plein, waar opstandelingen gisternacht nog feest vierden, zijn sluipschutters actief. Bij het hoofdkwartier van Gaddafi worden zware explosies gehoord. Buitenlanders die Tripoli per schip willen verlaten wachten nog altijd in hun ambassades. Gisteren was er een schip op weg naar het havengebied om buitenlanders op te halen. Gedacht werd dat de haven in handen was van de opstandelingen, maar vannacht bleek dat er nog altijd wordt gevochten daar. Het bedrijf Chemiepak in Moerdijk is failliet. Bij het chemiebedrijf woedde begin dit jaar een grote brand. Eind april kondigde het al aan dat het de rekeningen niet meer kon betalen. Bij Chemiepak werkten 42 mensen en van hen waren al 22 ontslagen omdat er geen werk meer voor hen was. Chemiepak was afhankelijk van verzekeringsgeld, maar het waterschap Brabantse Delta legde daar beslag op vanwege de schoonmaakkosten. Voor het komende theaterseizoen zijn tot nu toe 14% minder kaartjes verkocht dan vorig jaar. Volgens de Vereniging van Schouwburg en Concertgebouwdirecties is de daling het gevolg van de btw-verhogingen op podiumkunsten. Cultuurinstellingen hielden al rekening met een daling van de kaartverkoop. Ze hadden daarom 9% minder voorstellingen en concerten geprogrammeerd. Het weer, het eh, KNMI waarschuwt voor extreem weer in Noord-Brabant, Limburg en Gelderland. voor de komende uren geldt daar code oranje. De op één hoogste waarschuwing voor noodweer. In Brabant, Limburg en Gelderland worden zware onweersbuien, hagel en windstoten verwacht. En ook in de rest van het land kan het flink gaan onweren, zegt het KNMI. En daarbij is het drukkend warm. Morgen af en toe een bui en dan ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Short. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat voor Roedewarensveen een file van 2 kilometer.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba taitana que yo siempre cantaré, pero lo siempre cantaré, pero lo siempre cantaré, esta rumba taitana que yo siempre cantaré. cuando se marea dolores, cuando se quema el amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se marea dolores, cuando se quema el amor get it on the go.